En dat werkt met buitenlucht? Ja, ja. Ah, ja. Lucht dat van bij mij komt dus? Ja, ja. eigenlijk wel. En eh, wat krijg ik daarvoor? <laughs> Weet je wat, ik zal u een puntje trakteren, is het goed? Ja, <laughs> noem maar een bakje. <laughs> Een bak. De warmtepompen van Daikin. Voor koeling en verwarming. Fluisterstil, zuinig en milieuvriendelijk. Meer info op daikin.be Dit is... Studio Brussel. Boris Danen. Goedenavond, Netsky hier. Ik pak een uurtje de radio over. Studio Netsky dus. 6 uur, de update met Benedict. Overal miserie door de regen. Het is vandaag nog niet gestopt met regenen en dat betekent wateroverlast. Elke provincie is getroffen. De brandweer van Antwerpen kreeg al meer dan 800 oproepen, vooral dan voor ondergelopen kelders. De hulpdiensten zijn met man en macht in de weer. Onder meer in Berghem stonden trams en bussen geblokkeerd door ondergelopen straten. In Borsbeek kwam het rioleringswater naar boven en daar moest de brandweer kelders leegpompen. Het is een klassiek punt voor ons voor wateroverlast, waarbij dat we vaak rioleringswater hebben dat gewoon door de putten omhoog geduwd wordt. Met als gevolg dat niet alleen het kruispunt hier blank staat, maar in dit geval ook de kelders. Dus voor ons betrof het vooral het beveiligen van de kelders door middel van zandzakken en het leegpompen van de kelders die, voordat we ter plaatse kwamen, alsnog vol water gelopen zijn. En ook in Oost-Vlaanderen zijn er grote problemen door de regen. In Gent kreeg de brandweer meer dan 100 oproepen voor wateroverlast. En deze vrouw uit Sint-Gilles-Waas zag haar huis vanmiddag onderlopen. Het is lang geleden dan het zo erg geweest is, maar nu is het echt wel bangelijk erg. Het is eh, geleden van 1998 en dan zijn er werken gebeurd. En dan hebben ze ons beloofd dat het nooit niet meer kon gebeuren, maar blijkbaar kan het toch nog. Ik kan wel een beetje begrip opbrengen, maar eh, ik vind het heel erg dat die auto's er dan nog zo doorrijden en die golven veroorzaken die dan echt wel binnenkomen. In Limburg zijn al beken overgelopen. En ook op de weg zijn er veel problemen door wateroverlast en door overvloedige regen. Straks een overzicht van de files na de update. De staking bij het spoor is nog niet voorbij. De spoorbonden hebben het voorstel verworpen. Het personeel protesteert tegen het verlies van een aantal compensatiedagen en is daarom sinds vorige week in staking. Vooral in Wallonië is de staking voelbaar. De directie zal boetes uitdelen aan de wilde stakers. Maar morgen zal er sowieso ook in Vlaanderen grote hinder zijn op het spoor door een algemene actie van het overheidspersoneel tegen de besparingsmaatregelen. Er zullen betogingen zijn in Gent en in Brussel. Het gaat niet niet om een algemene staking. Maar, Nina Vragen, toch zullen er dus eh, overal problemen zijn, hè? Ja, zeker bij het openbaar vervoer en zoals gezegd bij het spoor zal er alleszins meer hinder zijn dan tot nu toe, ook in Vlaanderen. En die hinder kan trouwens al vanavond vanaf 10 uur toenemen. Ook het verkeer per bus of tram zal verstoord zijn. Bij de lijn zal dat vooral zo zijn op de stadsnetten. Een deel van de stedelijke crèches kunnen morgen dicht zijn, zeker in grotere steden als Antwerpen of Gent. In de scholen kunnen leerkrachten afwezig zijn, al is de verwachting dat in de meeste scholen les wordt gegeven en zo Sowieso is er opvang voorzien, soms in naburige scholen. En wellicht zal de actie ook impact hebben bij de post. En dan nog eens naar de gevangenissen, naar de staking daar. De Waalse en Brusselse gevangenissen verwerpen massaal het akkoord tussen de vakbonden en minister van Justitie Geens. Dat akkoord moest een eind maken aan de staking in de gevangenissen, die nu al bijna vijf weken duurt. Maar dat is dus niet gelukt. Intussen zitten de vakbonden weer samen met justitieminister Geens op zijn kabinet. Filip Heijmans, jij bent daar ook. Wie is daar nu aanwezig? Voor zover we horen zijn alleen de Vlaamse vakbondsafdelingen hier bij de minister. Die gaan al lang akkoord met het voorstel dat de minister heeft gedaan, hebben ook niet gestaakt. En het ziet er naar uit dat die Vlaamse vakbondsmensen het akkoord straks officieel zullen ondertekenen. Dat betekent dus dat er dan een duidelijke breuk zal zijn met hun Franstalige collega's die weigeren het akkoord te aanvaarden. De Vlamingen doen dat dus wel, want het akkoord levert hen extra personeel op. Personeel dat ze dringender nodig hebben dan in Brussel of Wallonië, zeggen de Vlaamse bonden. Voor hen is het dan ook duidelijk, maar het zou wel een serieuze breuk betekenen in het vakbondsfront. Veel wateroverlast en voorlopig blijft het regenen. Vanavond vooral nog in het westen met lokaal ook onweer. Vannacht wordt het stilaan droger en ook morgen vaak droog met enkele opklaringen tot 20 graden in de Kempen. Woensdag en donderdag wisselvallig. Er staat 242 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Bijna anderhalf uur file rijden tussen Groot-Bijgaarde en Groenendaal. Op de buitenring 50 minuten vertragen van Wezenbeek tot Groot-Bijgaarde liever. En meer dan een half uur tussen Dilbeek en Beersel. Het gaat ook traag richting Brussel op de E40 vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Richting Lumme op de E314 tussen Heverlee en Wilselen. Richting Bergen op de E19 tussen Nijvel en Achken. Daar is hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Het gaat ook langzamer richting Antwerpen op de E17 in Kortrijk. En verder ook van voor Haasdonk, anderhalf uur extra daar. Op de E34 vanaf Fraase een uur extra erbij. Op de A12 vanaf Wilrijk. Op de E19 vanaf Edegem. Op de E313 tussen Geel-West en Herentals-West. Daar is de weg wel weer vrij, maar ik kan toch nog op anderhalf uur extra. En ook op de E19 vanaf Brecht. Het is ook extra druk op de N70 van Voorbeveren tot Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring verlies je een half uur richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Borgerhout. En richting Gent is het een, half uur, een kwartier vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stad ook een kwartier file rijden van Beveren tot de Liefkeshoektunnel. En richting Beveren 10 minuten vertragen tussen Waaslandhaven Noord en Beveren. Richting Hasselt gaat het traag op de E313 tussen Massenhoven en Herentals West. En ook nog dit, door een geschaarde vrachtwagen moet je op de E40 van de kust naar Brussel ter hoogte van Jabbeke over de Begstrok. En er staat ook daar een file. Wat voor weer het ook wordt, in huis is het altijd aangenaam met Engie Electrabel. Goedenavond iedereen, Netska hier. Ik pak eh, het komende uur de radio dus over. Eh, Michel, ik ben blij dat ik, dat ik die verkeersinfo niet moest uitspreken, want dat, dat, had me heel moeilijk gelukt. <laughs> Ik snap het. Ja, dat was, dat was toch een hele boterham. In ieder geval, ik wou dat het iets zonniger weer was, maar we gaan hier toch een feestje maken op Studio Brussel. En ja, iedereen dat luistert, bedankt om in te checken en ik spreek jullie straks. goes, I go, we roll, we go. Flying over cities, like flying over cities. I love that, I feel. Well, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, down, down for the minute. Wherever she goes, I go, we roll, we go. Flying over cities, like flying over cities. I love that, I feel. Well, nothing lasts forever, but I'm down for the minute, so just chill. We go, we go. don't never good. mijn favoriete remixes van, eh, van mijn single Rio, gemaakt door Hush, een goede vriend van mij uit België. Uh, bedankt daarvoor, Willem. Heel goed gedaan. Netsky. Boris, welkom bij Studio Je gaat nog de hele avond platen kiezen. Absoluut. Maar dat is niet de enige reden waarom je hier bent, want vrijdag komt je derde album uit, Three. En dat ga je vieren door vrijdagnacht in drie steden te gaan draaien. Antwerpen, Gent en Brussel. Je hebt er ineens ook een partybus voor ingehuurd. En daar kunnen mensen bij zijn met drie vrienden als ze blijven luisteren. Ehm, is dat iets wat je ooit al hebt gedaan? Nee, dat is de allereerste keer dat we inderdaad echt een, een bus eh, inleggen om, om mensen op, op drie plaatsen te laten feesten. Want ik heb wel eens drie optredens op een echt gedaan, maar nog nooit echt met het, toch een deel van hetzelfde publiek op, eh, op die bus. Dus ik is net wel eh, heel, heel uniek geworden absoluut. Ja. En weet je wat je je DJ-sets gaat steken? Goh, ik denk dat ik ehm, ja, voor, voor mij wordt het raar, want voor mij is het het begin van de avond naar... naar we beginnen in Brussel, dan gaan we naar Gent en naar Antwerpen. Dus ik, ga, ik moet een beetje erop letten dat het niet het zo de publiek is constant. Dat ik niet moet opbouwen in Brussel en, en, harder moet gaan in Antwerpen. Dus het wordt, eh, ik moet er nog even over nadenken. Ja, maar in elk geval, het wordt een prachtige avond. Je kan erbij zijn op die bus. Enkel en alleen als je luistert deze week naar de radio, naar Studio Netsky tussen 6 en 7. Dat betekent nu... Boris, twee van jouw fans gaan zo meteen tegen elkaar spelen om zo'n ticket te winnen. En daarvoor moeten ze het antwoord kennen op deze vraag. Op welk label heeft Boris zijn allereerste plaat uitgebracht? Als je het weet en als je zin hebt om vrijdagnacht een zwaar nachtje door te doen met Netsky, dan moet je nu bellen naar 078 365 365. Boris, dan mag je een plaatje kiezen. Klopt, inderdaad. Eh, ik heb nog een van mijn favoriete platen meegenomen van het moment. Eh, van, van een producer uit Frankrijk die Don Bresky noemt. Hij is nog erg onbekend, maar dit is een van zijn nieuwste nummers, Be Real. Studio Netsky. Studio Netsky. Dat was Don met Be Real. Ehm, we gaan een paar plekken weggeven voor de partybus op vrijdag, ehm, omdat we daar een, een hele avond, all night long, mee gaan feesten. Ik heb twee fans aan de lijn, als het goed is. Siel, goedenavond. Goedenavond, eh, Boris. Hey, goedenavond. Jij zit eh, in het midden van uw blok, zeker? Ja, inderdaad. <laughs> en toch mee gaan feesten. Ja, sowieso. Ja, wel, ik, ik, vind, ik vind dat helemaal oké. Ehm, ja, ik denk dat we gewoon aan de korte quiz gaan beginnen. We gaan gewoon een, aantal vraagjes stellen. En eh, het begint eigenlijk met een hele korte snippet. Ik heb de snippets al gehoord, het is echt niet gemakkelijk. Ik kon bijna mijn eigen nummers er niet eh, uit, uithalen, maar ik, ik, ik wens je heel veel succes. Ja, dankjewel. Alright, ik zal even snel uitleggen hoe het in elkaar zit. Zoals eh, Boris inderdaad zei daarnet, er staan hier fragmentjes klaar van een bekend nummer van Netsky, opgeknipt. Ehm, en die fragmentjes worden telkens langer. Dus Seal en Nick, jullie mogen eh, gokken welk nummer van Netsky je denkt dat het is. Als je juist gokt, dan win je je plek in de partybus voor jou en drie vrienden. Maar als je verkeerd gokt, dan wint de ander. Is het tijdelijk voor jullie allebei? Ja. Oké, schitterend. Dan, Siel jij mag als eerste beginnen, want jij hebt als eerste ingebeld. Dan begin jij en dit is jouw eerste fragment. Heel kort. Ga je al gokken, Siel Ja. Ah, was dat het fragment? Dat was het fragment al. Het hele korte wat je hebt gehoord. Ah, oké. En, moet ik gokken? Of? Als je gokt en je gokt verkeerd, dan, dan, ja, dan wint de andere. Dus je kan ook op eh, safe spelen en blijven wachten. Ik zou nog niet gokken. Ik, zou nog niet gokken. ik geef de kans aan eh, de andere. Oké, dan Nick, deze is voor jou. Ook heel kort. Weet je het al? Ja, inderdaad. Nee, ik ga toch nog passen. Oké, Nick, kom weer terug bij jou. Dit is uh, Siel, dit is jouw fragment. Weet je het al? Mm, nee. Oké, terug, terug naar Nick. Heb je het herkend? Is gone. Ja, love is gone. We gaan eens luisteren of dat dat klopt. Goed gedaan. Proficiat. Je hebt gewonnen. Wie, weet je al wie je gaat meenemen? Uh, eh, well, ik heb zo'n paar in de gedachten, maar het is nog eerst even bekomen. <laughs> ja. Vond je het moeilijk? Nee, ik had het eigenlijk... Ja, toen de vorige aan de beurt was, toen dacht ik dat hij het ook ging weten, want toen had ik het al door. Ja. Hey Nick, ik vind het ongelooflijk straf gedaan. Want ik, ik had het eigenlijk uh, nog niet meteen door de eerste keer dat ik het hoorde. Dus ik vind het heel straf dat eh, dat jij het zo snel wist. Ja, toch vet. Top man. Hey, ik, zie je, ik, zie volgende, ik zie je op vrijdag, niet volgende week, <laughs> deze week vrijdag. Ja, sowieso man. Super. Kijk tof. Merci om mee te doen. Ja, jullie bedankt. Bedankt. Hè. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. was um, Love Has Gone van mij. Ehm, we hebben net een plaats of een aantal plekken weggegeven aan Nick, die uh, de quiz had gewonnen. Het is een hele moeilijke quiz, maar eh, we gaan het straks nog een keertje doen. Dus ehm, ja, jullie mogen straks nog eens inbellen. Maar eerst gaan we over naar dit. Er staat 231 kilometer file op de binnenring rond Brussel. Is bijna anderhalf uur file rijden tussen Groot-Bijgaarde en Groenendaal. Op de buitenring 50 minuten vertragen van Wezenbeek tot Groot-Bijgaarde. En meer dan een half uur tussen Dilbeek en Beersel. Het gaat ook traag richting Lumme op de E314 tussen Heverlee en Wilselen. Richting Bergen op de E19 tussen Nijvel en Achken. Daar is hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. En moet je drie kwartier extra aanschuiven. Het gaat ook langzaam richting Antwerpen op de E17 in Kortrijk. En verder van voor Haasdonk een uur extra. Ook traag op de E34 vanaf Frasene drie kwartier extra daar. Op de A12 vanaf Wilrijk, op de E19 vanaf Edegem, op de E313 tussen Geel-West en Herentalswest Daar is de weg wel weer vrij met toch nog anderhalf uur extra. En op de E19 vanaf Brecht. Het is ook extra druk op de N70 van Voorbeveren tot Zwijndrecht. Op de Antwerpse verlies je een half uur richting Nederland tussen sint anna linkeroever en Borgerhout. En richting Gent een kwartier vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek een kwartier file rijden vanaf Beveren tot de Liefkeshoektunnel. Richting Beveren is er 10 minuten vertraging tussen tussen Waaslandhaven Noord en Beveren. Het gaat ook traag richting Hasselt op de E313 tussen Mazzenhoven en Herentals West. En ook nog door een geschaarde vrachtwagen moet je op de E40 van de kust naar Brussel, ter hoogte van Jabbeke, over de Pechstrook. En er staat ook een file. Doe je huisdier een plezier. Ga eens rondsnuffelen bij Maxizo, de dierenspeciaalzaak met scherpe prijzen en professioneel advies. Kijk op maxizo.be. Maxizo. Uit liefde voor dieren Oh, het is hier zalig. Vriendelijke mensen. Ja, ik blijf nog even, denk ik. Wil jij ook een job die aanvoelt als vakantie? Maak snel een profiel aan op asap.be. Asap, enjoy your job. Het mooiste 1 2 vindt u bij Selection. Een Samsung A3 smartphone voor 199 euro of een Samsung Levelbox voor 59 euro. Selection. Beter en niet duurder. Netsky in knakfocus. Thuis bij de Wereldster over zijn nieuwste album. Woensdag in de winkel. Helemaal Let's Sky. Helemaal knak. De Grando keukenspecialisten weten echt alles van keukens. Zo weten zij dat dit het openen van een champagnefles is. Maar wat heeft champagne nu met keukens te maken? Wel, Grando Keukens bestaat 50 jaar. En dat vieren wij samen met onze klanten. Geniet daarom van onze spetterende jubileumactie. Koop nu een nieuwe Grando keuken dan geven wij u een granieten werkblad zonder meerprijs. Grando. Wij weten echt alles van keukens. Studio Brussel. Life is music. When I just woke up this morning and I thought this kind of strange sensation in my body, all the way up to my brain. God sent me out on a mission to get you back again. Cause I heard it through the grapevine that you might not feel the same. cause I'm in your city and girl, I just touched down. You want somebody to get you, well, who know you better? It's been a minute, I know, but what is a minute when we got forever? These fellas be feeding you lies. I am the man, heard that through the grapevine. Don't listen to me, cause I'm fatal. Call it, mixed shots on my mind, damn. I've been doing me so much, I guess you thought you should do you. But you know the things I be going through. The world on the plate I will offer you, so you could keep running your mouth. But girl, when them lights go out, I just wanna pray. was One and van Digital Farm Animals, die ook een paar keer op mijn plaat terug te vinden staat. Um, ik heb hem gebeld. Ik wil, uh, ik wil hem eventjes spreken over mijn nieuwe album en uh, de, de, nummers die we samen hebben geschreven. So, if everything's alright, it should be on the line. Hey, hey Nick. Hey Boris, how you doing? Very good man, how are you? I'm really good, thanks for playing that. Yeah, no, no problem, man. I, I realized we, we did this quite last minute, so <laughs> I really appreciate that you can uh, come on the show. No, that's fine. That's fine. Where, <laughs> whereabouts are you right now? You I'm actually <laughs> just um, I'm just uh, I'm in London. I'm just driving back. My uh, my brother-in-law just got engaged very randomly. We didn't know about it. So <laughs> I was just I, I rushed back from that. Um, so um, I'm I'm just sitting in the car, but I'm parked up, all safe. Amazing! Wow, that's that's brilliant. I, I, mean, every time I call you, and you can support this, you're always in the car whenever I call you. <laughs> yeah, I know, but I'm never holding the phone. <laughs> no, so <laughs> basically, Nick, uh, I'll do this in English, obviously, so you can understand. But Nick is featured yeah, on the man. album, uh, the album that's coming out on Friday. He's featured on, uh, well, he wrote four of the tracks on the album, which uh, are probably four of my favorite tracks on the album. Um, I'm, ah, I'm so you. happy with them. Yeah, um, Thanks, I mean, man. what was what's your favorite? I know it's like a, a, really, really hard question, and, and it's it's probably my least favorite question to get in interviews. But what, what's uh, your your favorite song that you wrote on the album? Um. Ah. Uh, well, well, I mean, for me, like uh, Rio is quite a, quite a big um, moment in my songwriting career. So that's you know, it's it's, it's definitely like uh, takes a, a, a, spot for me. But I also um, I thought Work It Out was was a great record. I really enjoyed that one, and it's I suppose more of like a full song um, Rio's just uh, always gets me. It's a, it's a vibe I really enjoy. I love your production on, on Rio. It, it's exceptional. And like, so you're gonna make me when blush. you sent that back to me, I was like, wow, this is this is crazy with the horns and everything. So it's got to be Rio. I think. Wicked man. Well, I, I got to say, well, both Rio and, and Work It Out is so well in Belgium, so people people over here know them. Uh, yeah, oh, thanks uh, again, man. Thanks again. It's it's Thank really you. nice to speak you. to you on air. And uh, yeah, we've got this uh, this other song that people haven't heard before that we are gonna premiere tonight. Um, our song go to. Uh, what, what, what, can you tell us about that? Yeah, so this was kind of a bit more of a vibey one. I, um, I was just, it's just one of those typical sitting at home. I think I was like a Sunday night and I was just in one of those, let's make some dreamy kind of music. And, um, I, I came up with the, the vocals. I think actually it was it was like a verse uh, originally. Yeah, yeah, yeah. And uh, <laughs> sent over to Boris, and uh, he did his magic and flipped it. And the next minute sends it back, and it's like uh, he was like, "This is no, this is a chorus actually, and it, it really kind of works now." And and then he's, I, I, I think you kept the, uh, it's still got the high vocals on the right, pitched up. Yeah, yeah, yeah. Um, that, yeah, I love how like they, they kind of sound fucked up, but that's that's really your kind of statement in music, right? You always use that kind of production that you like with your vocal. Well, like literally every song on the album where you sung something um, sounds like a completely different voice, right? That's that's uh, <laughs> that's your yeah. trademark. It's really incredible my trademark is to sound to sing like either a female or a seven-year-old child, but it seems <laughs> it, people seem to like it, so <laughs> I'm, I'm not going to stop. So this um, is basically yeah. your deepest voice and your seven-year-old child voice in the same song, right? Don't go to. <laughs> yeah, exactly, exactly. well, um, yeah, it's really cool. It's, it's completely different vibe. It, it, feels really unique to me. So you did a great job on that, man. Brilliant. Right, let's uh, let's not keep people waiting. Let's let's play the song. And thanks again for being on the phone, Nick. Um, yeah, looking thanks, forward to see you again. Take care. Thanks a lot, guys. Take care, mate. Je hoort dus elke avond rond 6.30 uur 30 een gloednieuw nummer eh, van de nieuwe plaat van Netsky 3. Komt pas vrijdag uit, maar je hoort eh, van nu tot en met eh, donderdag elke avond een exclusieve première van een van de nummers op de nieuwe plaat van Netsky. Laat zeker ook weten wat jij ervan vindt. SMS naar 6030 of tweeten met de hashtag StuBru. Dit is hij, Netsky met GoTo en Digital Farm Animals in première. Spannend hè, Boris? Absoluut, ja. Studio Netsky. falling me, but she's the sun too, the one I run to. My tongue running out and I can't live without my go-to. I, I, my tongue running out and I can't live without my go-to. I only get high when I'm with you. Oh, I only feel myself when she's here too. She's the monsoon, she's the me, but she's the sun too, the one I run to. My time's running out and I can't eat without my go-to My time's running out and I can't eat without my go-to I to. turn from the now and I can't without my go to. I run to. My time's running out and I can't look my go-to. I, I, my time's running out and I can't look my go-to. Netsky. Studio Netsky. Hey, dit was eh, dus Go To met Digital Dat was een nummer dat ik eigenlijk nog nooit op, eh, op de radio heb gebracht. Dus een, een echte exclusief op Studio Brussel. Ehm, ik ben heel benieuwd wat mensen denken eigenlijk. ja, de, mensen, de mensen zijn heel lief voor jou, Boris. Dat is ongelooflijk. Uh, eh, Ravenus laat weten op Twitter, Studio Netsky gaat alweer zeer lekker. Elias zegt liefde voor Studio Netsky. Brian tweet, luister naar Studio Netsky. Ik hoop een ticket te scoren voor de bus. Um, ook heel veel sms'en over de plaat die we zojuist hebben gehoord. Tim zegt super vibe, heel zomers. Super, ja, dat is goed, inderdaad, absoluut. Iemand anders stuurt zonder stapels boeken voor mijn neus, zou ik hier goed op kunnen chillen. Topschijf. Super. Eh, nog iemand lovely, met zo'n capslock en puntjes ertussen, dus dat is extreem super. goed. Heel goed. Ehm, iemand, uh, is sms, de vetste nummer van het album voor het moment, maar wat mogen we nog meer verwachten? Wauw, zeg, super. Kan je daar al eh, iets over zeggen? Nee, nee, we gaan dat, we gaan dat over, over de hele week doen. We gaan dat rustig, rustig aan opbouwen. Maar ik ben al heel blij met de feedback, absoluut. Het is echt de eerste keer dat ik echt feedback krijg van mensen over, over nieuwe muziek, dus dus, eh, ja. op deze plaat toch. Dus eh, ja, heel spannend. Is er nog meer vragen? Freya vraagt zich af of eh, Digital Farm Animals de enige gasten zijn op de plaat. Weet het er nog mee? Nee, nee, absoluut niet. Er zijn nog een aantal andere features, waaronder Emily Sunday en Chromeo, waar ik een van mijn favoriete nummers ooit mee heb kunnen doen. Ehm, ja, en, en, Sarah Hartman, uh, eh, Page. Ja, een paar hele, hele toffe features. Oké, spannend. We kijken er naar uit. We gaan eh, ja, morgen rond 6.30 uur weer een nieuw eh, nummer van jou premieren. Maar de rest van de tijd kies je gewoon je eigen favoriete platen. Klopt. Wat komt er nu aan? Ik weet het eigenlijk niet. Oh ja, ik weet het al. Ja. <laughs> ik heb het niet gezien. ja, inderdaad. Funk and Roll van Prince. ik moest toch een Prince nummer insteken, maar het is een remix van Chris Lake, een Engelse producer die er een hele vette redelijk funky versie van heeft gemaakt. Oké, okay, gaan eens luisteren. Studio Netsky. Studio Netsky. was Funk and Roll van Prince in de Chris Lake remix. Studio Brussel stelt voor de Netsky Album Release Tour. Eén nacht, drie steden en jij kan erbij zijn. Ik kijk echt naar, naar deze vrijdag. We geven nog altijd een aantal, eh, een aantal tickets weg voor die bus. Um, waar je inderdaad met drie vrienden op kan gaan zitten. En uh, heel de avond kan mee gaan feesten met ons in Brussel, Gent en in Antwerpen. Nu, jullie moeten eerst op een vraag be eh, beantwoorden. En die vraag is: ehm, wat is de naam van de drummer in mijn liveband? Dus eh, bel maar gerust naar uh, welk nummer 078 365 365. Voilà, bel naar dat nummer, geef het antwoord op die vraag en eh, wie weet win jij plaats op die bus op vrijdag. Er staat ook nog 203 kilometer file op de bindering rond Brussel. Meer dan een uur file rijden tussen Groot-Bijgaarde en Groenendaal. Op de buitenring meer dan een uur vertragen van Sint-Stevens-Woluwe tot Ruisbroek. In Brussel is het ook extra druk met erg lange files. Het gaat ook traag richting Lumma op de E314 tussen Herent en Wilselen. Richting Bergen gaat het traag op de E19 tussen Nijvel en Arken. want daar is hinder door een ongeval op de linkerrijstrook. Rikken daarop 50 minuten extra. En verder gaat het ook nog traag richting Antwerpen op de E17 in Kortrijk. En verder vanaf Sint-Niklaas een uur extra het gaat ook traag op de E34 vanaf Beveren, drie kwartier extra daar. En op de A12 vanaf Wilrijk. Ook op de E19 tussen Machelen en Vilvoorde en vanaf Wilrijk. En op de E313 tussen Geel-West en Heret als Industrie. Daar moet je meer dan een uur extra aanschuiven. Op de Antwerpse ring verlies je een half uur richting Nederland tussen sint en Kroever en Borgerhout. Richting Gent is het 10 minuten vertragen tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Stabroek 20 minuten file rijden vanaf Beveren tot de Liefkeshoektunnel. En richting Hasselt gaat het traag op de E313 tussen Wommelgem en Randst. Ook door een geschaarde vrachtwagen moet je op de E40 van de kust naar Brussel ter hoogte van Jabbeke over de Pechstrook. En er staat daar ook een file. Gaan surfen en over een zandkasteel gestruikeld? Ah. Ook aan wat jij niet verwacht, hebben wij gedacht. Jouw wereldwijde reisverzekering vanaf 20 euro op europassistance.be. De aha-belevenis van het EK bij Albert Heijn. De EK Facebox. Spaar nu voor een doos vol producten om tijdens het EK helemaal uit je dak te gaan voor onze nationale elf. Ontdek alle voorwaarden in de winkel of op ah.be. Waar dat feestje? In de Facebox zit dat feestje. Gewoon bij Albert Heijn. Zetnet presenteert Het verhaal van Kira. Het vierde boek bij de populaire reeks De Vijver. Ben ik trots op mijn dochter. Ze kan goed dansen. Ze heeft uitstraling. Ze heeft alles om het te maken. Kira beleeft een zomer vol nieuwe ontmoetingen. Muziek, dans, maar ook met het nodige drama. Het probleem is hè, gewoon dat jij jaloers bent op mij. Omdat ik succes heb en dat jij nooit in je leven gaat bereiken en ik wel. Het verhaal van Kira. Over de hobbels in een tienerleven. Helemaal nieuw en niet te zien op Catnet. Give voor Kira! Nu in de boekhandel en via mediaboutique.be. Ah, ook gaan shoppen? Ja, ik heb een handtas gekocht, kijk. Oh. Ik had die al zo lang zien staan en ik ben hem gewoon gaan halen. En jij? Eh, ook iets superschoon aan een ongelofelijke prijs, oh. kijk. Een Mercedes? Ja, ja, ja. Wow. Willen we eens een ritje doen? Oh ja. <laughs> Geniet tot eind juni van de beste condities op stokwagens bij Mercedes-Benz. Meteen beschikbaar en met 4 jaar garantie. Ga naar uw erkend concessiehouder Mercedes-Benz of naar mercedesoutlet.be. Aanbod onder voorwaarden. Bij bol.com geldt, je bestelling kan je overal laten leveren. Ik zal het even demonstreren. Erik zag graag zijn pakketje op zijn werk geleverd. En voilà, we stappen binnen. We staan terug buiten. Oké, neem het maar van mij aan. Bij bol.com ga je laten leveren bij je thuis, op je werk en ook in een van de honderden afhaalpunten. Bol.com, de winkel van ons allemaal. Netsky in knakfocus. Thuis bij de wereldster over zijn nieuwste album. Woensdag in de winkel. Helemaal Netsky, helemaal knak. Studio Netsky. Yeah. Tried to tell niggas in 2012, nigga. Working hand to hand and no avail. Volume 1 was too heavy for you frail niggas, so I got lean like codeine and pills. It's the visionary in the vintage Chevy. It's been a while, but wow, you still care. Free Nash till they pass out obituaries in bold caps. Your bitch ass was not there. And I could do anything but move backwards. The hardest thing is to keep from being distracted. My big sister still claiming me on the taxes. Tell Uncle Sam I just need a second to add this. Gave my mama 10 racks and she packed and went to chew mash with it. Could dribble the worth and gave me half of it. Half of it I tucked in the back of the air mattress. A quarter stash was stashed in the box with the air maxes. The rest got lost in sacks with, with my wife in no BM. Whack niggas dropping links in my DM. Bad bitches up and down in nigga TL. I'm glad that you finally made it to the future, but you late. And the price is through the motherfucking roof. If you want, you can wait outside the building. I ain't taking no more meetings. Stepped in the water, the water was cold. She your body, but not my soul. I bring you greetings from the fresh church of boom. United Fellowship of Free Nationals reside a pastor is die pack. And the first lady is a bad bitch with slanted eyelids and thick asses, sunglasses. Martin Luther King fan for you bitch niggas sweating on my patent leather. Pressure turn this featherweight into a Cinderella. I ain't seen the ground in days since I grew up fellas. We do one better. Word to the liquor that killed my grandpa liver. I know you finally proud and niggas smiling. For every hundred niggas that came and gone missing, only a handful will go the distance. I swear I seen this shit coming as if I was living up under the plumbing while niggas was riffing and mumbling about what they could do. I was kicking gumbo, whipping the voodoo. I was in the jungle running with Zulus. We was looking past the struggle while life was moving so fast. You had to be shoppers again soon. To the top of the food group, doing what I want and how I should too. Dat was een van mijn favoriete nummers van Anderson Paak. We gaan eigenlijk terug naar, eh, naar de quiz nu. Dus eh, we, hebben, uh, we geven tickets weg voor de, voor de Studio Brusselbus op vrijdag, die ons gaat volgen op onze release tour. door, door in heel België. We doen Brussel, Gent, Antwerpen. Ik heb twee mensen aan de lijn, waaronder Tim. Goedenavond, Tim. Goedenavond, Bodi. Hey, jij wilt graag met ons komen feesten, zeker vrijdag? heel graag. <laughs> Waar kom je? Van Beveren. Beveren, ah, oké, top. Super. En eh, je, je, kan erbij zijn vrijdag, je hebt niks, eh, niks anders belangrijkers te doen? Ik heb niets belangrijkers te doen dan dat. <laughs> Super. Ehm, we hebben nog iemand anders aan de lijn, Jarno. Goedenavond. Hey, goedenavond. Zeg, jij wilt er ook bij zijn vrijdag, heb ik gehoord. Ja, heel graag. Super. En eh, je kan, je zit niet in het midden de blok of zo, gelijk de andere, andere contestants? Ik heb momenteel wel blok, maar vrijdag heb ik geen examen of zaterdag, dus geen probleem. <laughs> Oké, gelukkig. En maandag? Uh, dan wel. <laughs> Want ik vrees dat het toch even wordt eh, recupereren na, na vrijdag. dat, je, dat je er nog altijd iets van gaat voelen, mannig. Maar heel veel succes beiden. en eh, ja, ik geef het woord over aan jou, Michel. Ja. Jullie spelen Battle of the Fans. Dat betekent dat jullie een nummer van Netsky horen. Compleet verknipt in allerlei fragmenten. Die worden steeds langer. Dan mogen jullie elk om de beurt gokken welk nummer je denkt dat het is van Netsky. Als je juist gokt, dan win je je plek in de partybus voor jou en drie vrienden. Maar als je verkeerd gokt, dan gaat de beurt naar de ander. Zijn jullie mee, Tim en Jarne? Ja. ja. Oké, Tim, jij mag beginnen. Dit is jouw eerste fragment. Extreem kort. Dat weet ik nog niet. Oké, okay, Jarne, jouw beurt. Intussen al? Eh? Eh, nee. Oké, terug naar jou, Tim. Nee, okay. ik weet het niet. Jarne? Uh, eh, come Alive. Wauw zeg, ja, chic. Want het is helemaal juist. Mai, straf gedaan, jong. Ja, ik was hier daar straks eigenlijk met, andere mensen op, op het kantoor hierover bezig van hoe lang dat het normaal duurt voordat mensen die, die snippet snappen. En, en <laughs> dat is al de tweede keer dat jullie naar de tweede, derde keer wist. Dat is ongelooflijk. Heel goed gedaan, Jerne. Dank u. Heel chic, super. Ehm, ja, ik zie, jou, eh, ik zie jou vrijdag. Ik kom, eh, ik kom zeker even goeiedag zeggen op de bus. En, eh, super. Ik kijk naar uit om, jou, om je te ontmoeten. Dank u wel. Alright, bedankt om mee te doen. Ja, dag. Bedankt, dag. Studio Brussel. fietsers aan onze winnaars vandaag eh, die op de bus zitten. Ik kijk er echt heel erg naar uit om vrijdag eh, ja, met jullie te gaan feesten door in heel België. Ehm, het gaat een fantastische avond worden. Ik kijk er echt naar uit. En eh, Michel, jij zit ook op die, op die Studio zeker? Ja. Ja. um, ik, het, zit er al, het zit er alweer op. Het is ongelooflijk. Het uurtje is al voorbij. Het, is, het vliegt voorbij. echt, belachelijk eigenlijk. maar je hebt nog morgen, overmorgen en donderdag. Gelukkig, gelukkig. Want ik, ik heb er wel zin in. Ehm, dit is eigenlijk een, een, een, een, ah, echt een klassieker die ik, die ik altijd heel graag speel in DJ-sets ook. Het is een van de nummers die mij into drum and bass heeft gehaald. Uh, en daarom speel ik hem nu eventjes. Dat is LK van Marky met Stamina MC. MC's on a wax support the movement crew. See, all I know is this tune tears up nothing you. So anytime we de, de radio nog eens te mogen overnemen. Nu, we hebben heel de, heel de show een aantal tickets zitten weggeven voor de partybus die eh, van Brussel naar Gent tot in Antwerpen rijdt. Heel de avond eigenlijk mega feest Maar Elke dag om 7 uur geven we ook online tickets weg voor eh, de aparte tussenstops. Ehm, nu vandaag geven we tickets weg voor Antwerpen, waar we in Club eigenlijk gaan eindigen met de partybus. En daar kan je dus online op stubru.be nu, nu tickets voor winnen. Dus eh, race je maar naar de website, want er zijn heel weinig tickets nog te, te, verkrijgen daar. Maar eh, ik, ik hoor jullie, of ik zie jullie morgen <laughs> terug tussen 6 en 7, waar ik dan terug um, ja, tickets weggeef. Dus eh, zeker inchecken. checken Controleer nog meer je woon-werkverkeer met de Touring Mobilis app. Download hem gratis en je beschikt meteen over de allerlaatste verkeersinfo van de verkeersspecialist bij uitstek, Touring. Samen vooruit. Ga eens rondsnuffelen bij Maxizo, de dierenspeciaalzaak met een ruim assortiment tegen scherpe prijzen. Kijk op maxizo.be voor een winkel in je buurt. Maxizo. Uit liefde voor dieren. Netsky in knakfocus thuis bij de Wereldster over zijn nieuwste album. Woensdag in de winkel. Helemaal net Sky. Helemaal knak. 5300 euro korting voor de Seat Leon ST Brek. Dan kan je er voor dat geld gelijk mee op vakantie. Zeg papa, mama, zouden we dat nu wel doen? In die file gaan staan op de route Soleil? Oh, dat is waar eigenlijk. Goed dat je erover nadenkt, joh. Eh, erbij er is toch geen plaats in de auto? Hm. Ja, mijn maten en hun surfplanken zitten er al in. Nu 5300 euro korting op de Seat Leon ST Brek met full LED koplampen en navigatiesysteem. Recyclagepremie onder voorwaarden inbegrepen. Sad. Hallo, ik ben Charis van het ondernemingsloket bij Partena Professional. Ik moet altijd uitleggen dat dat niet echt een loket is. Je moet geen nummertje trekken. Je regelt gewoon alles online of ik kom zelfs langs. Vooral starters vinden dat enorm handig. Neem nu Maarten, die zich lanceert in 3D-printing. Een digitale krek, <laughs> Maar papierwerk is niks voor hem. Was die content dat alles online verliep? Kijk, dat noemen we nu ondernemen met ondernemers bij Partena Professional. In een wereld waarin je Fifty Shades of Grey al 50 keer hebt uitgelezen. Waarin je je buik vol hebt van het boek Dagelijkse Kost. En waarin je Harry voor de zoveelste keer naar Zwijnstein hebt zien vertrekken. In die wereld